The land of dance. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. And now, the best of 2010. Mixed by DJ Steph. DJ Steph. In the mix with Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. came around, and now my life's on the bounce. Just like that. And it's all because I walked your way. donna si fa l'amore sotto la luna, come te vene in capo di I you. Ludacris. Wonderfully. life without you. It was never easy for me. Alors on danse.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 Dat ligt vlakbij het Capitool, de zetel van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het Capitool en omliggende gebouwen werden direct ontruimd. En F-16's gingen de lucht in om het vliegtuig te onderscheppen. Maar dat bleek niet nodig. Na ongeveer een kwartier werd het radiocontact weer hersteld. Later bleek dat de piloot zijn radio op de verkeerde frequentie had afgesteld. De ANWB waarschuwt voor gladheid. Vooral in het oosten zijn sommige wegen al spiegelglad door opvriezing van natte weggedeelten. De gladheid breidt zich de komende uren steeds verder uit.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 De postcode kanjer van de postcode loterij is gevallen in Amsterdam. De hoofdprijs van 25 miljoen euro gaat naar mensen die meespelen met postcode 1019. Dat zijn straten op het KNSM-eiland. Mensen met de winnende postcode 1019LH verdelen 12,5 miljoen euro. De andere helft gaat naar deelnemers in de omliggende wijk met postcode 1019. Het weer